2003 dat de gemiddelde inflatie over een jaar boven de 2% komt. Het weer, buien dus met hagel, onweer en zware windstoten. Er staat een krachtige tot harde wind uit het westen tot noordwesten. En aan zee kan het komen tot storm, windkracht 9. Het wordt een graad of 8. Dit was het NOS. Dit is Dennis mooi van de ANWB. De politie heeft flitters aangekondigd op de A12 Utrecht-Arnhem tussen Knappert Lunette en Veenendaal... Op de A27 tussen Utrecht en Almere. En op de A37 tussen Hoge...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 Dat voorspelt een woordvoerder van het waterschap Groot Salland. De balgstuw bestaat uit drie enorme ballonnen. Die worden opgeblazen zodat het water binnen een uur met 50 centimeter stijgt. En door de stroming de plaatsen Muiden Hasselt, sluis en Zwolle bedreigt. Het waterschap verwacht vanmiddag een noordwestenstorm met windkracht 9 de Groningse gemeente Leek heeft een noodverordening afgekondigd voor de Tolbetter Pettenpolder. De polder wordt ontruimd omdat er water over de dijk dreigt te lopen. Met de noodverordening hoopt de gemeente ramptoeristen op afstand te houden. De Nederlandse aardoliemaatschappij heeft in de polder twee gasputten afgesloten. Ook in de regio Rijnmond veroorzaakt het water problemen. In Dordrecht deelt de gemeente op verschillende plaatsen zandzakken uit. Het water in de rivieren doorstaat zo hoog dat het over de kaders dreigt te stromen. Het extreme weer veroorzaakt ook andere problemen. Treinen zijn uitgevallen en op Schiphol lopen veel vluchten vertraging op. In verband met het weer passen de veerdiensten naar de Waddeneilanden hun dienstregeling aan. Op Vlieland wordt vandaag helemaal niet gevaren. Voor de provincies Noord-Holland, Friesland en Groningen geldt nog steeds de weercode oranje. Dat betekent dat er windstoten kunnen voorkomen van maximaal 120 km per uur. De inflatie in Nederland bedroeg vorig jaar gemiddeld 2,3 procent. En dat is beduidend hoger dan 1,3 procent in 2010, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. De hogere inflatie is vooral het gevolg van duurder aardgas en duurdere voedingsmiddelen. Het is